Dan is weer nog vannacht vooral in het oosten nog enige tijd motsneeuw. Vanuit het westen gaat het geleidelijk overal regenen. Morgenmiddag wordt het droog. Het wordt dan 3 graden in Groningen en 8 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal.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 in een poging om die op één lijn te krijgen. Minister Clinton zal in Genève een vergadering van de VN-Mensenrechtenraad bijwonen. Obama veroordeelde het geweld en noemde dat buitensporig en onaanvaardbaar. De president, die zich nog niet eerder over Libië uitliet, had het niet over concrete sancties. Hij zei wel dat in reactie op het geweld alle opties open zijn. Volgens Obama moet het Libische volk zijn eigen toekomst kunnen bepalen. Hij verwees naar de omwentelingen in Egypte en Tunesië. Die zijn begonnen door mensen die een beter leven willen, al dus de Amerikaanse president. Het militaire vliegtuig dat vandaag op Sicilië landde om Nederlanders op te halen uit Libië, vliegt pas morgen door naar Tripoli. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het veiliger, omdat de Nederlanders dan bij daglicht naar de luchthaven kunnen komen. Tot nu toe hebben 77 Nederlanders zich in Libië gemeld bij de ambassade. 20 van hen willen zo snel mogelijk het land uit. De vier kleine natuurgebieden die onder Natura 2000 vallen... hoeven van staatssecretaris Bleker niet langer beschermd te worden. Hij vindt dat ze geen grote natuurwaarde hebben. Bedrijven in de buurt van gebieden die onder de Europese afspraken van Natura 2000 vallen... hebben te maken met strenge regels en daar wil Bleker vanaf. In Peru zijn twee Nederlanders opgepakt met 144 kilo cocaïne in hun bezit. De mannen, 40 en 46 jaar, werden zaterdag opgepakt in een huis in de hoofdstad Lima. Peru is een van de grootste cocaïneproducenten ter wereld en er worden geregeld Nederlanders met drugs gearresteerd. Dan het weer nog, vannacht vooral in het oosten nog motsneeuw vanuit het